Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Voor het eerst in maanden is het gelukt om twee Nederlanders te evacueren uit de Gazastrook. Daar zijn mijn collega's van Nieuwsuur achtergekomen. Een van hen is een man die vijf jaar geleden vluchtte uit Gaza. En hij kwam naar Nederland toe en kreeg ook de Nederlandse nationaliteit. Maar hij ging weer terug naar Gaza toen zijn broer overleed, zegt nieuwsuurverslaggever Ties Brok. Ja, hij kwam er eigenlijk snel achter dat hij weer terug wilde naar Nederland. Hij zag daar geen toekomst meer. Maar toen was de grens hermetisch dicht. Niemand kreeg van Israël, of vrijwel niemand, toestemming Gaza nog te verlaten. Ook niet met een buitenlands paspoort. Maar vandaag is het dus wel gelukt. En hij is onderweg op dit moment eh, vanuit de Gazastrook via Jordanië een tussenstop in Istanbul en ehm, uiteindelijk naar Schiphol. Parijs staat vanavond op scherp. Over een paar uur wordt daar de Nations League-wedstrijd tussen Frankrijk en Israël gespeeld. En de autoriteiten hebben natuurlijk gezien dat het in Amsterdam helemaal misging... rond de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv. En dus zijn er zo'n 4000 agenten en 1600 beveiligers aan het werk. En dat terwijl de wedstrijd zelf eigenlijk helemaal niet zo populair is, zegt correspondent Frank Renaud. Er zouden maar zo'n 20.000 kaarten zijn verkocht. Het stadion is dus maar voor een kwart gevuld. En volgens schattingen in de Franse pers komen er tussen de 100 en 200 Israël Israëliërs. Speciaal voor de wedstrijd naar Parijs. Heel weinig dus. En dat zijn dan ook nog eens fans van het Nationaal Israëlisch elftal. En het is niet een groep supporters van één Israëlische club zoals in Amsterdam. En de aftrap is om kwart voor negen vanavond. En het is Equal Pay Day. Dat is de dag waarop wordt stilgestaan bij de loonkloof tussen mannen en vrouwen. 14 november is de dag waarop mannen gemiddeld al het jaarloon van vrouwen hebben verdiend. Vrouwen werken dus eigenlijk de rest van het jaar, bij wijze van spreken, voor niks. En dat komt doordat vrouwen gemiddeld 12% per uur minder verdienen dan mannen. En de vakbond hoopt dat vrouwen vandaag hun out of office hebben aangezet om aandacht te vragen voor die loonkloof. Het weer dan nog. Vanavond is het bewolkt, maar het blijft wel droog. Morgen opnieuw een grijze dag met kans op motregen bij 10 tot 13 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is een extreem drukke spits met nog zo'n 200 kilometer file in de regio. Ik geef een overzicht van de langste files op dit moment. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Amsterdam. Tussen Vinkenveen en knooppunt Amstel 20 minuten vertraging. En op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Roelofarensveen 20 minuten oponthoud. Ook staat het vast op de A5 Hoofddorp naar Amsterdam. Tussen knooppunt De Hoek naar de A4 richting Den Haag. En knooppunt Raasdorp een kwartier vertraging. En rijd je op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Dan heb je tussen Alsmeer en knooppunt Velsen ruim een half uur vertraging door een ongeluk.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 Terminator, like Arnold Schwarzenegger. Trying to play me out like as if my name was Sega. But I ain't going out like no perk, bitch. Get used to one style AO when I might switch it up, up and around.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 Israël en Hezbollah lijken elkaar te naderen bij onderhandelingen over het beëindigen van hun gevechten. Volgens de Israëlische minister Cohen is Israël niet eerder zo dicht bij een regeling geweest sinds het begin van de oorlog. Het kabinet neemt meer tijd om met een strategie te komen tegen antisemitisme. Het was de bedoeling om morgen met een aanpak naar buiten te komen... maar minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat hij meer tijd wil nemen de regering roept provincies en gemeenten op om meer minderjarige vluchtelingen op te vangen.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 wait. Yeah, that one over there. Yeah, I... Taxi. Take me to the other side of town. Just as fast as you can. Taxi. Before my down. Please, won't you hurry? Can't you see she's got me worried? I don't wanna lose her love.